Marjan Koekoek met het NOS Journaal zegt dat Chinese hackers hebben geprobeerd om honderden gebruikers van Gmail te bespioneren. Onder de gedupeerden zijn hoge Amerikaanse regeringsmedewerkers, tegenstanders van het Chinese communistische regime, militairen en journalisten. Alle getroffenen zijn geïnformeerd en hun e-mailaccount heeft extra beveiliging gekregen. Volgens beveiligers van Google ziet het ernaar uit dat de hackers afkomstig zijn uit de Chinese stad Jinan. Ze hadden wachtwoorden van de e-mailgebruikers gekraakt. Het Witte Huis laat weten dat het de melding van Google onderzoekt. Een woordvoerder gaat er voorlopig vanuit dat er geen regeringsaccounts zijn gehackt. Het is niet voor het eerst dat Chinese hackers Google belagen. In 2009 was er een veel grotere aanval. In de VS wordt vermoed dat het regime in Peking daarachter zat. Peking ziet vrij internetverkeer als een grote bedreiging. In de Amerikaanse staat Massachusetts zijn door tornado's zeker vier doden gevallen. Vooral in de stad Springfield werd flinke schade aangericht. Tientallen mensen raakten gewond. In Massachusetts zitten duizenden mensen zonder stroom. De gouverneur heeft de noodtoestand afgekondigd. Zware tornado's komen maar zelden voor in het uiterste noordoosten van de VS. Het dodental van de tornado anderhalve week geleden in Joplin is officieel vastgesteld op 134. De politie heeft 144 mensen teruggevonden die als vermist waren opgegeven. De tornado in Joplin, in het midden van de VS, heeft ongeveer een derde van de stad verwoest. De Amerikaanse oud-minister Henry Kissinger gaat de Wereldvoetbalbond FIFA helpen om orde op zaken te stellen. President Blatter had Kissinger gevraagd om zitting te nemen in een comité van wijze mannen. De 88-jarige Kissinger heeft dat geaccepteerd. Blatter wil ook graag Johan Cruijff in het comité hebben, maar die heeft nog geen reactie gegeven. Henry Kissinger was minister van Buitenlandse Zaken in de jaren 70 en is groot voetballiefhebber.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 van ZFM. ik wat beter kijk, in staat te staan. I'm a soul boy. a jet black guy with a hip hop vibe. A white cool cap with a trilby hat. Paper leather and studs is the way you act.